Kees Groot met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel zou volgens het persbureau Reuters willen... dat Christine Lagarde voorzitter wordt van de Europese Commissie. De Duitse regering ontkent het bericht. Volgens Reuters zou Merkel Frankrijk hebben gevraagd... de huidige IMF-voorzitter voor te dragen. Een woordvoerder van de Duitse regering benadrukt dat Merkel nog steeds... de Luxemburgse oud-premier Juncker steunt. Juncker stuit echter op veel weerstand, onder meer bij de Britse premier Cameron. Lagarde zou volgens Britse diplomaten acceptabel zijn als alternatief voor Juncker. Generaal Sisi is officieel uitgeroepen als winnaar van de presidentsverkiezingen in Egypte. 96,9% van de kiezers die hun stem uitbrachten heeft op Sisi gestemd. De monsterzegen voor de oud-legerleider werd al verwacht. Na de aankondiging gingen in Cairo honderden mensen de straat op. De opkomst is met 47,5% veel lager gebleven dan de 80% waarop Sisi had gehoopt. Onder meer de moslimbroederschap van de afgezette president Morsi had opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen. De Spaanse regering heeft het wetsontwerp klaar waarmee prins Felipe zijn vader kan opvolgen als koning van Spanje. Het wetsontwerp kan op 18 juni van kracht worden, waarna Felipe op dezelfde dag of kort daarna in het parlement tot koning kan worden uitgeroepen. Het wetsvoorstel zal zeker worden aangenomen, want de voorstanders van de monarchie hebben een overweldigende meerderheid in het parlement. Felipe's vader, Juan Carlos, maakte gisteren zijn terugtreden bekend. In Maasbracht in Limburg zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat een bestelbus op een gasstation was gebotst. Hierdoor ontstond een groot gaslek en dat is inmiddels gedicht. Twee omwonenden en de bestuurder van de bestelbus werden onwel door de gaslucht. In totaal moesten twaalf mensen hun huis uit. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Vannacht minima tussen 10 en 13 graden. Morgen veel buien en het wordt 17 tot 20 graden. Donderdag is er meer zon en in het Pinksterweekend wordt het zomers warm.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 dat het voorjaar geslaagd is geweest. Dat zegt ook eh, Blossom Derry. En we gaan naar haar luisteren, want zij zegt... They say it's spring. When I was young, I lived in a world... much more grown up. I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring, this feeling light as a feather. They say this thing magic we shared together came with the weather too. They say it's May. That's made me daft as a daisy. It's May, they say. That gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. must be something more than a seasonal thing. They say it's spring. Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin starts singing, you're what I'm clinging to. poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true, though I will thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me, though it was spring? That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew. vreselijk leven gehad als je alle biografieën van haar eh, leest. Maar ze maakte haar eerste platen al in 1933. Ze stierf namelijk in 1959. Dus het nummer wat u net hoorde, dat was een opname 1956. Maar wat deze zangeres allemaal heeft nagelaten... is nog steeds voor jonge zangeressen het grote voorbeeld. We gaan het water in. Wait in the Water heet het volgende nummer. En dat... Eh, is natuurlijk een heerlijke swingende muziek met Ramsey Lewis. Donald Byrd hoorde u. Een trompetist die als chameleon werd genoemd. Want hij heeft al in veel jazzstijlen gespeeld. Was in de jaren 70 en 80 een zeer leidend figuur... in het mengen van jazz met andere stijlen. En u hoorde van hem natuurlijk The House of the Rising Sun. Stan Getz ligt nu op de cd-tafel. En eh, ja, bekend is dat een aantal van de mooiste geluiden... en de gekste geluiden die ooit uit de saxofoon zijn gekomen... van hem afkomstig zijn. De noorzak speelde hij, helaas overleden. Maar laten we gaan luisteren. Nu is het niet in zuchtende koerende, klagende tonen... en frasen die we ook wel eens een keer van hem bekend zijn. Maar gewoon een heerlijk nummer. Manja de carnaval. to say that he dropped the old some situation somewhere, somehow triggers your memory. Huh? hoorde Ray Charles samen met Bonnie Raitt. Do I Ever Cross Your Mind. Een heerlijke cd heb ik in mijn handen van Ray Charles... met allerlei sterren waarmee hij samen heeft gespeeld en gezongen. Daarvoor hoorde u Sinking Soon van Nora Jones. En we gaan door met haar. Wish I Could. says love was 17 It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the lights On the village green When I was 17 It was a very good year. It was a very good year for city girls who live up the stairs. was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. And their chauffeurs would drive. When I was 35 Ray Charles hoorde u in de herfst van zijn leven met een heel filosofisch nummer. En daarmee liet hij zich bijstaan door de geweldige zanger Willie Nelson. Die nog ook in de herfst van zijn leven is, maar nog volop in het nieuws. En hij maakt nog verschrikkelijk mooie platen. Iemand die eh, heel erg goed was met zingen, maar ook met trompetspelen... was natuurlijk Chad Baker. En ik heb van een cd, This is Jazz, een, u niet wil onthouden. She was too good. to me. too good to me. can I get along now? So close she stood to me. Everything seems all wrong now.